4 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. RIVM-directeur Jaap van Dissel denkt dat mensen die positief getest zijn... of terugkomen uit een oranje gebied... geen 14, maar 10 dagen in quarantaine hoeven. Dat is minder belastend, waardoor mensen zich er misschien beter aan houden. Bovendien geven de cijfers volgens hem aan dat als mensen ziek worden... dat meestal gebeurt binnen 10 dagen na terugkomst uit een oranje gebied. Burgemeester Van Zanen van Den Haag heeft zijn vakantie afgebroken... vanwege de steekpartij op de Scheveningse pier... waarbij gisteravond een 19-jarige man werd gedood. Van Zanen wil vanwege de onrust aanspreekbaar en zichtbaar zijn... en is daarom naar Den Haag teruggekeerd. De man werd rond half zeven gisteravond neergestoken... er waren toen veel mensen op de pier. Er zijn twee verdachten aangehouden. Volgens Van Zanen is het de laatste tijd onrustig in Scheveningen. Het kind van zeven dat gisteren uit de Plas in Zuid-Holland werd gehaald is overleden. Het jongetje werd aan het eind van de middag vermist. Toen hij na een kwartier in het water werd gevonden is hij naar de kant gebracht en gereanimeerd. Hij overleed vandaag in het ziekenhuis. In dezelfde plas kwam gisteravond ook een zwemmer van 25 om het leven. Bij de protesten van afgelopen weekend in de Wit-Russische hoofdstad Minsk is ook een Nederlandse vrouw gewond geraakt. Het gaat om NRC-correspondent Emilie van Outeren. Ze werd in haar bovenbeen geraakt door een projectiel, schrijft de krant. Ze ligt inmiddels in een ziekenhuis in Nederland en maakt het naar omstandigheden goed. In Minsk en tientallen andere steden in Wit-Rusland wordt sinds zondag geprotesteerd tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen. Het weer. De middagtemperatuur ligt rond de 35 graden... en daarmee is het voor de vijfde dag op rij ergens in Nederland 35 graden of warmer geworden. En dat is sinds het begin van de metingen in 1901 nog nooit voorgekomen, meldt weer Plaza. Verder is er vandaag kans op onweer met windstoten en soms veel regen. Na een warme nacht wordt het morgen opnieuw 30 tot 35 graden met weer kans op onweer. Vanaf donderdag is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er strandde een auto met pech op de A7 vanuit Zaandam naar Hoorn bij Horen. De auto is inmiddels geborgen, maar het voertuig trok ook een trailer met boot voort. En die moet ook nog worden geborgen.